Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël staan ze stil bij de grote aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. 1200 mensen werden toen vermoord. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt hoe dit vandaag in Israël werd herdacht. Het begon vanmorgen om 1 minuut voor half zeven op eh, bijvoorbeeld dat muziekterrein, het Nova Festival... waar eh, heel veel mensen vermoord zijn en ook gekidnapt zijn. Eh, en daar was bijvoorbeeld de president van het land bij, Herzog. Net was er stemmige muziek op de Israëlische televisie, zeg maar bij de publieke omroep, de NOS. En hadden ze dronebeelden van al die plekken. En daaroverheen dan alle foto's van alle mensen die daar vermoord zijn. Ja, zo'n dag dus. Ook in Nederland wordt er herdacht. Op de Dam in Amsterdam worden korte toespraken gehouden. Een pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam is in opdracht van burgemeester Halsema beëindigd... om te voorkomen dat de herdenking op de Dam wordt verstoord. In Utrecht zijn drie mannen veroordeeld voor straatintimidatie. Een man van 50 moet twee dagen de cel in voor het seksueel intimideren van een boa. De andere twee mannen betalen een boete. Eén van hen probeerde een vrouw te zoenen in een trein. De ander viel twee politieagenten lastig. In Roermond is een elektrisch wagentje van online winkel Picnic uitgebrand. De twee mensen die erin zaten maakten een testrit. Zij zijn niet gewond geraakt. Volgens regioomroep L1 is er niks over van het boodschappenwagentje. En bewoners in de Amerikaanse staat Florida hebben de puinzooi na orkaan Helene nog nauwelijks kunnen opruimen. Of de volgende storm komt er alweer aan. Orkaan Milton. Woensdag komt deze daar aan land. En dat betekent dat de mensen in Florida zich weer op een heftige storm moeten voorbereiden. Ziet deze Amerikaanse verslaggever. It is a physically exhausting process. Not to mention, I'm sure, the mental strain for people who might be trying to get their head around the damage from this last storm now wondering if they're going to get it even worse this time. Twee weken geleden trok orkaan Helene over het zuiden van de Verenigde Staten. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven en nog steeds zijn er mensen vermist. Dan nog het weer. Nu nog af en toe zon, maar er komt meer bewolking aan. Met ook buien vannacht. Morgen een redelijk bewolkte dag. Met later op de dag kans op een bui. Het blijft wel zacht, 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een avondspits in Noord-Holland met weinig bijzonderheden. Dat betekent vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend doe je er ook nog 10 minuten langer over. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knoop het Rotterpolderplein 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N9 Den Helder richting Alkmaar.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 Nou, dit is het radioprogramma. Dat heet Alternative FM. Maar we hebben ook nog iets van YouTube. En jongens, Leon en Marcus, als je ook hun maar één vinger geeft... dan pakken ze gelijk je hele hand. Dus dat eh, is meteen eh, raak. Ik heb echt het idee dat ik in een of andere film eh, terecht ben gekomen. Over films gesproken. Hier is die. cause it's what we own. Don't fear the skies black with birds, screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top to descend into talk, I hold the meaning of the words set in stone. A strange revelation. volgens velen en vooral de Volendamse muziekkenner... is dit toch het beste album wat Alaska heeft eh, gemaakt. Het stamt uit 2015 alweer. En dat heet Prospero. En het eh, nummer wat je hebt eh, kunnen horen heet The Prophet. Het lijkt wel alsof het uit een regelrechte film komt. En ik zei al net helemaal aan het begin... het lijkt wel alsof ik op een filmset ben met al die lampen en lichten hier <laughs> in de studio... Ik heb ook een beetje het idee alsof het ook hier gewoon... Ja, wat ik al zei. Het heeft ook iets, iets, iets eh, alsof ik ergens op het Red Light eh, District ergens, eh, ergens binnen sta te kijken. Zoiets heeft het, maar goed. Ehm, dat is de kop, de Prophet van Alaska. Wat gaan we doen in dit programma? We gaan straks in het volgende uur aandacht besteden aan Sakaram. Want zij zijn te gast en niet naamloos... Nee, want iedereen dacht, hey, eh, de naamloos die, eh, die komt toch vandaag. Ja, maar dat heeft ook weer een reden. Eh, zijn, zijn single komt morgen uit. En die wilde hij vanavond niet laten horen. Dus ja, dan wilde hij toch wat meer tijd en aandacht hebben... voor de nieuwe single die morgen uitkomt. Dan een optreden hier bij ons in Alternative Web. Dat treft natuurlijk wel, want Sakaram is een band die volgende week in want wij hebben het nu vandaag over 3 oktober. <coughs> Volgende week eh, gaat optreden in Sinatol. En dat heeft ook alles eh, te maken met eh, hun EP-release die aanstaan is. En dan moet ik weer eens even gaan kijken wat, wat dat is. Vallen is vliegen, zo heet die EP. En dat is dan ook meteen eigenlijk, ja, wat dat gaat, de aanleiding om ze dan ook hier te vragen voor vanavond. Dus dat heeft dan ook weer eh, een mooie aanleiding. Eh, het, is een beetje het, eh, het, eerste gedeelte is een beetje Amerikanen blues en country. Dat is een beetje het eerste gedeelte. Dan moet ik ook meteen even iets gaan vertellen. Want bij het volgende nummer is al meteen heet van de naald het volgende bekendgemaakt. Want het management van Harlem Lake die stuurt net een bericht, nou net gisteren een bericht de wereld in... En dat heeft alles te maken met Sonny Ray van den Berg. En eh, die kennen we, want eh, hij zat namelijk op de bank. Als je op YouTube kijkt, zat hij rechts van Janne Timmer. En daar eh, staat het volgende, want hij heeft besloten om min of meer ja, ehm, de band te verlaten. Het heeft te maken met allerlei ontwikkelingen rondom Harlem Lake. Eh, het staat ook in het Engels, dus ik moet eventjes dat goed eh, ehm, ja, min of meer vertalen. Het heeft ook met het werkproces en de verschillende kijken en eh, ideeën die er in de band leven. En dat heeft allemaal te maken dat dat niet strookt met, met een beetje met de opvattingen van Sonny. En dat leidde ertoe dat hij uit de band gaat. Wick Hoyen, dat is de volgende, of Wick Heen. Ik eh, kan niet goed lezen hoe, hoe het er staat, maar die gaat zijn plek innemen. En dat zal ook wel moeten, want eh, sinds vorige week is er dus een album uit. En dat heet The Mirror Mask. Daar draaien we een single van en dat is deze, The Fool to the Game. is the moon, letting the sun to shine. Boy is a tune, letting a song to rhyme. And I when I. Those memories disturb me. But the things that I know best, we were friends in just a flash. And we were brothers, we were made to last. Did you lose it for a second? Did it take forever days? Something opened up a gate where you scared all in a rage. There's no answer to the question Did you jump or did you fall? I just hope you find your way You knew better after all church was dark and heartless and doom, and I could not believe that you were present in that room. There's a family now living in the house under your lawn with a toddler and a baby and a dad gone out to walk the dog. Did you lose it for a second? Did it take forever days. Something opened up a gate where you scared of in a rage. There's no answer to the question. Did you jump or did you fall? Just hope you find your way. You'll know better after dit jaar eh, verscheen het album Ghostwriter van B.J. E Baardmans. En waar staat die B.J. E dan voor? Eh, voor Bart Jan, want eh, zo heet hij voluit. en hij was afgelopen zaterdag te zien tijdens het Haarlem Vinyl Festival samen met Ethan Huis en Amber Kamminga. Ja, die speelt tegenwoordig als sessiemuzikant mee. En dat heeft een reden, maar dat ga ik hier niet lekker op de radio hangen. Want dat is iets wat eh, min of meer een beetje... Ja, een beetje, eh, eh, een beetje onder de radar blijft eigenlijk. <laughs> en al die mensen denken van... Wat, wat zit hij nou een beetje in geheim taal? Zit hij te praten die Jaap Kover? Ja, nee, dat... Dat houden we lekker voor ons. Maar goed, Alman Kamminga was een van de, de sessiemuzikanten. En Ethan Huis, daar ging het om. Want het was om The Road in the Wilderness. Maar die B.J. Baarmans, die kan er ook wat van. En dit staat op dat album van hem eerder dit jaar. Eh, dat nummer dat heet The Vol. Daar heb je net eh, naar kunnen luisteren. En het verhaal van Harlem Lake. Dat is ook eh, weer even een verhaal apart. Want we hebben begrepen dat Sonny Ray van den Berg uit de band is gegaan. en dat betekent ook dat zijn bijdrage natuurlijk als een belangrijk onderdeel van het Harlem Lake geluid wel met nodig gemist gaat worden. Want eh, hij was tenslotte een van de spillen van ook het album wat sinds een week is uitgebracht. Namelijk The Mirror Mask. Eh, hoe eh, dat verder uit gaat zien voor de komende tijd, dat zien we dan wel weer. 1 november staat hun release show gepland. Dus dat is dan op 1 november. En dat is in Patronaat Haarlem. We blijven in de country en dat doen we met Melanie Ryan, een van de geselecteerden van de popronde. En dit was haar laatste verschenen single en het nummer heet Wildfire. Mindset on the road, back's ready to go. All she's ever known is how to chase the dreams that keep her up at night. like home. It makes you feel alone. stars will keep her company. officieel Celine Rijmakers. Maar onder eh, deze dame Celine Rij brengt haar materiaal uit. Whatever it is, dus ze komt eh, uit Uden. En dat ligt hier dus niet eh, in Noord-Holland. Maar gewoon erbuiten. Dus dan kom je wel in aanmerking om bij Alternative FM gehoord te worden. Daarvoor hoorden we Ethan Huis met uh, Restless Bones. En dat komt van het album The Road in the Wilderness. Hebben we wel eens wat over gezegd op onze website. Moet je maar kijken. www.altfm.nl En eh, bovendien moet ik iets zeggen, want ik heb hem gezien eh, afgelopen zaterdag in de Koepel in Haarlem. Daar trad hij op ten tijde van het Haarlem Vinyl Festival ik eh, heb er toch een goede herinnering aan. Aan dat optreden wat eh, in een akoestische set eh, was. Hij deed dat samen met B.J. Baartmans. En die heb je dus ook al eerder gehoord in dit programma met De Vol van het album Ghostwriter. En Amber Kamminga. Die had onder Barstein een aantal singles uitgebracht. Maar tegenwoordig is zij wat meer naar de achtergrond gegaan. En is wat meer sessiemuzikant. En zij deed ook mee op eh, deze, ja, bij dat optreden. Ehm, dan zijn we een beetje gekomen. En daarvoor hoorden we trouwens Melanie Ryan met Wildfire. En dan hebben we het hele blokje van drie gehad. Het is altijd leuk als je van de week eh, dan weer in de mailbox zit. En dan komt er ineens Kleppert weer. En dan zegt Tobias Bader, ik heb ook nog een eh, single uitgebracht. En dat is Another Show. gezicht. Geniet ik met mijn ogen Deze Kathleen Willems heb ik eh, afgelopen zaterdag eh, mogen luisteren vinken bij de collega's van RPL Woerden. Want ik zit zaterdag tussen 4 en 6 nog wel eens te luisteren. En dit keer was het de 750ste uitzending van Podium 107.1. En terecht, want het is een programma wat eh, veelvuldig aandacht geeft aan muzikanten en bands die dat heel hard nodig hebben. En deze Kathleen Willems kwam ook eh, daarin voor. En dit nummer is al een tijdje uit. Maar het is het meest recente nummer wat ze heeft uitgebracht. Een Nederlandstalig nummer. Ik weet ook dat ze Engelstalige nummers brengt. Maar deze viel mij ook op. Eh, daarvoor hoorde je de nieuwe single van Tobias Baderen en Another Show. Nou, dan is het ook tijd voor een single die vandaag is uitgekomen. En hij heeft eh, zijn studie gedaan aan het conservatorium van Haarlem. Waar onder andere ook Jacob Drescher uh, bijvoorbeeld opgezeten heeft. Maar bijvoorbeeld ook de leden van Hunk, om maar even wat mensen te noemen. En deze Theo Arts, die eh, brengt deze single uit What's There Left To Say. What is there left to say if you only go your own way? What is there left to say if you judge me every day? I don't know, what have been wrong. It could not be love all along. Please stop thinking it's all for fun. It's so painful to watch. to say if you only go your own way? What is there left to say if you judge me every day? for self-defense why are you doing this to yourself? You're gonna get so, so, so, so alone having trouble breathing. We could be living on the edge tonight. What are you doing to me? I'm not the only one that's catching feelings. Been longing for a touch, Not do you feel me? We've been living on the edge bovenste plank. Kind Human. Ook met een eh, single die hagelnieuw is. Nou, hagelnieuw. Redelijk nieuw, want die is afgelopen week uitgekomen. Free Falling. is afgelopen vrijdag eh, gebeurd. Laatste vrijdag van september. En daarvoor hoorde je Theo Arts. En die single is vandaag uitgekomen. Eh, What's There Left to Say. Dan toegekomen aan iets wat last minute nog even bij de vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland is meegenomen. Deze Mins en zijn eerste single heet Wizards. Oh. my grip got a little more loose, a little more. Linked your eyes at the horizon. You got your pain is on my wall. Don't just ask me where have I been. Well, you've been away from it all, and then you left me with a mindset. Love ain't just for every soul. I can't forgive you for your timing. I broke down crying at the mall. Crying at the mall. the Het is zoiets als eh, de ene is dood is de andere is brood ja, dat is het. Eh, straks in het volgende uur eh, hebben wij Sakaram hier in de studio. Niet naamloos, want dat eh, was oorspronkelijk het idee. Want die mensen denken allemaal, we krijgen toch Nederop? Nee, we krijgen Nederlandstalige alt-pop. Dat gaan wij straks horen. Ehm, eerst dit afkondigen. Mins Volt met Wizards. En daarvoor Kind Human. Volgens mij ben ik nu plaatje praatje aan het doen. Want, dit is ook Nederlandstalig werk komt uit de Zaanstreek. En het is van Tupperware. En het nummer dat heet Kleurenbuurt van de EP Omsingel.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 Just shut up. Dit is een eigen opname wat eh, we hier hebben gehad. Vorig jaar in oktober was dat bij een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uitzending. En toen was deze Blanco te gast. En eh, die gaat volgende week vrijdag, en, want het is de uitzending van 3 oktober... gaat hij optreden, en dat in de band van Niels Buijs. Want die gaat de Lowlands doen in de Piers in Volendam. En Niels Buijs, die komen we straks ook nog tegen in dit eh, programma. Dus dat later. En Mich. En dat is Michel Tuip van Lorem Ipsum. En ook die komen straks nog voorbij in dit eh, programma. Uh, dan gaan we afsluiten. En dat doen we met The Bird of Steel van Send Me Flowers. It's May 10 My old street is filled with blossom trees that hide bad memories.